Jan van der Putten met het NOS Journaal. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel loopt zeker twee jaar vertraging op... als deelnemers toch meer inspraak krijgen. Dat zei het minister Van Heijen aan de Tweede Kamer. Regeringspartij NSC wil dat mensen zelf mogen bepalen of ze mee willen doen aan het nieuwe pensioenstelsel. Minister Van Heijem, ook van NSC, is tegen dat plan. Volgens hem kost het veel geld en moeten allerlei wetten worden aangepast en dat kan jaren duren. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het NSC-voorstel. Behalve NSC zijn ook regeringspartijen PVV en BBB voor het plan. President Trump heeft de directeur van de Library of Congress ontslagen. De bibliotheek in de hoofdstad Washington, D.C. is een van de grootste ter wereld. Volgens het Witte Huis voldeed directeur Carla Hayden niet aan de behoeften van het Amerikaanse volk. Ze zou zich te veel inzetten voor diversiteit en in de collectie boeken hebben die ongepast zijn voor kinderen. In Duitsland is de bekende holocaust-overlevende Margot Friedländer overleden, meldt haar stichting in Berlijn. In de Tweede Wereldoorlog dook de Joodse Friedländer onder. Ze werd uiteindelijk naar concentratiekamp Theresienstadt gebracht. Haar moeder en broer werden vermoord in Auschwitz. Tot op hoge leeftijd vertelde ze jongeren over wat ze had meegemaakt. Margot Friedländer was 103. Bij de berging van het superjacht Bezian voor de kust van Sicilië is een Nederlandse duiker omgekomen. Volgens Italiaanse media is de man van 39, die werkt voor een Nederlands bergingsbedrijf. Of die overleed door medische oorzaken of een technisch defect is niet duidelijk. Voor zover bekend was hij niet gewond. In de eredivisie heeft Heracles Almelo uit met 2-1 gewonnen van Willem II. Heracles behoudt zicht op Europees voetbal. Willem II moet vrezen voor na-competitie. Daarin strijden ook zes ploegen uit de eerste divisie... om door te mogen naar de eredivisie. Het weer droog, morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking...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 In the place, boom the bass. I came to dance, not to chase, even if I like to get it on. Poppy not about to take you home. Got to go home now, but I'm too strong, right? What will mommy say? Can't see me Take a deep breath, don't make it show. Take a step, step and easy flow. Set the pace, I will shift the tempo. Oh, easy. Party girl, now believe me. Got your mind way too woozy. Clean it up, girl, go lose it. Got to go home now, but I'm too strong, right? What will mommy say? Can't see me this way. hey, hey, the alcohol. living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta break on now. Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison.